uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De explosieve opruimingsdienst heeft vannacht niets verdachts gevonden bij IKEA in Son. Gisteravond was er een explosie in een prullenbak. En ook bij IKEA-winkels in Gent, in België en Lille in Noord-Frankrijk waren kleine explosies. De IKEA-vestiging bij Eindhoven is vannacht tot drie uur doorzocht. Of de winkel vanochtend open gaat is nog niet duidelijk. IKEA wil eerst zeker weten dat de veiligheid van de klanten en het personeel gegarandeerd is. Gisteravond werd, na de vestiging, werd de vestiging na de explosie ontruimd. IKEA zegt dat er niet was gedreigd of gewaarschuwd. In het verleden is IKEA wel bedreigd. In Nederland hebben enkele mensen een darminfectie gekregen na bezoek aan Duitsland. Drie mensen hebben daarnaast last van nierfalen, meldt het RIVM. Mogelijk is dat het gevolg van de EHEC-bacterie die in Duitsland al aan 14 mensen het leven heeft gekost. In een van de drie gevallen is het zeker dat nierproblemen worden veroorzaakt door de EHEC-bacterie. De twee andere gevallen worden nog onderzocht. In Duitsland zijn meer dan 1400 mensen ziek, van wie 350 ernstig. De autoriteiten vrezen dat dat aantal nog toeneemt. De bron van de besmetting is nog altijd niet vastgesteld. Vermoed wordt dat de bacterie op komkommers uit Spanje zit, maar zeker is dat niet. Vandaag is de laatste dag van de eindexamens in het middelbaar onderwijs. Alleen de vakken Spaans, Turks en Arabisch worden nog afgenomen. In totaal deden ruim 200.000 leerlingen eindexamen. Bij het LAK zijn veel klachten binnengekomen, maar waarschijnlijk net iets minder dan vorig jaar, toen er 149.000 keer geklaagd werd. Dit jaar vonden kandidaten vooral Nederlands te moeilijk. Op het stedelijk gymnasium in Haarlem kwamen de kandidaten gisteren te laat voor het VWO-examen muziek. Volgens de school zou het examen om half twee beginnen, maar in werkelijkheid was dat al om negen uur. De tien gedupeerde leerlingen mogen het examen nu pas op 20 juni doen. Vier dagen daarvoor hebben de andere leerlingen dan te horen gekregen of ze geslaagd zijn.